Hij had een aantal keren een vrachtbrief vervalst. De zaak kwam naar buiten door onderzoek van RTL Nieuws... dat aan alle Kamerleden heeft gevraagd of ze een strafblad hebben. In een reactie zegt Geert Wilders niet op de hoogte te zijn geweest van de veroordeling van Van Bemmel. Hij wil hem straffen door hem een deel van zijn portefeuille af te nemen. Verder blijkt uit het onderzoek dat VVD'er Ton Elias en Paul Ulebelt van de SP veroordeeld zijn voor rijden onder invloed. In de VS zijn vijf Somaliërs veroordeeld voor piraterij. Hun straf is nog niet bepaald, maar ze krijgen mogelijk levenslang. Het is voor het eerst in tientallen jaren dat een Amerikaanse rechter vonnis over piraterij. De vijf Somaliërs hebben in april een aanval uitgevoerd op een Amerikaans marineschip dat ze aanzagen voor een vrachtschip. Het treinongeluk bij Barendrecht, waarbij vorig jaar september twee goederentreinen frontaal op elkaar botsten, is mede veroorzaakt doordat een van de machinisten een hartkwaal had. Dat staat in het conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat in handen is van RTV Rijmond. De machinist met de hartkwaal kwam bij het ongeluk om het leven. De trein maakte tijdens de rit al twee noodstops omdat de machinist onwel was geworden. Die noodstoppen werden niet opgemerkt door de treindienstleiders. Het treinverkeer tussen Heerlen en Maastricht kampt opnieuw met storingen. Sinds gisteren verdwijnen soms treinen van de radar van de computer van de verkeersleiding. De sneltreinen op het traject zijn uit dienst genomen en rijden alleen nog maar stoptreinen. Ook moeten reizigers extra overstappen. Vorige maand waren er ook al problemen tussen Heerlen en Maastricht. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een paar buien, mogelijk met hagel of wat natte sneeuw. Vannacht gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Morgen aan de westkust en in Limburg kans op natte sneeuw. Het wordt een graad of drie.